Kasper Meijer met het NOS-journaal. Het gaat nog veel langer duren voor de onderbezetting bij de politie is opgelost. De politie hoopte in 2025 weer op volle sterkte te zijn. Maar de verwachting is dat er in 2027 nog altijd een tekort is van 1500 agenten. De capaciteitsproblemen hebben meerdere oorzaken. Er gaan veel politiemensen met pensioen, er is krapte op de arbeidsmarkt. De politieacademie zit volgend jaar al vol. Daarbovenop wil de politie het totale aantal agenten uitbreiden. Een jemenitische Houthi-militie heeft op de Rode Zee een vrachtschip gekaapt... en meegenomen naar een onbekende haven in Jemen. Volgens Israëlische media is het schip deels eigendom van een Israëlische zakenman. Hoe het met de 22 opvarenden gaat is onbekend. Volgens Israël waren er geen Israëliërs aan boord. Het schip, de Galaxy Leader, vaart onder de vlag van de Bahama's... en was volgens Israël vanuit Turkije onderweg naar India. Israël heeft er vertrouwen in dat op korte termijn een significant aantal gegijzelden kan worden vrijgelaten door Hamas. Dat heeft de Israëlische ambassadeur in de VS gezegd op de Amerikaanse tv. Eerder vandaag zei de premier van Qatar dat Israël en Hamas dicht bij een overeenkomst zijn over vrijlating van de gegijzelden. Qatar speelt een belangrijke rol als bemiddelende partij. Het Oekraïense leger heeft naar eigen zeggen de Russische troepen aan de rivier de Dnieper 3 tot 8 kilometer teruggedrongen. Daarbij zouden 3000 Russische soldaten zijn omgekomen of gewond geraakt. Het zou de grootste terreinwinst zijn van Oekraïne in maanden. Het Russische leger bevestigt de aanvallen, maar zegt dat Oekraïne ook zware verliezen heeft geleden. Of de regio Gerson nu weer in Oekraïnse handen is, is onduidelijk. Er zouden nog duizenden Russische militairen zijn gestationeerd in de omgeving. Het weer, het is vanavond wisselvallig met vooral in het noorden veel regen. Vannacht wordt het met name in het zuiden en midden droger. Morgen opnieuw kans op buien bij maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. Een half uur vertraging. De weg is weer vrij na een ongeluk.